Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Tweede Kamer wil ingrijpen bij het verhogen van de rente op de studielening. Die wordt in januari vijf keer zo hoog. En de partij van Pieter Omtzigt komt nu met een motie om de rente minder hard te laten stijgen. Maar met hoeveel procent precies is nog niet bekend. Vanavond wordt er over gestemd in de Kamer en er lijkt een meerderheid voor te zijn. Het idee is om dat geld te halen uit een potje voor expats die in Nederland wonen en werken. In Mexico zijn al minstens 27 mensen om het leven gekomen door orkaan Otis. Ook worden er nog vier mensen vermist. De orkaan trok gisteren over het zuiden van Mexico en richtte daar veel schade aan. De politie in Sydney in Australië zoekt een Nederlander voor de dood van een Australische vrouw van 21. Ze werd gevonden op de wc van een school waar zij en de verdachte allebei werkten. En er wordt nog onderzoek gedaan, zegt deze Australische verslaggever. They found the woman with significant injuries. Now crime scene has been established here as detectives continue to make inquiries. The scene will be forensically examined. De vrouw zou een korte relatie hebben gehad met die Nederlander en zou het laatst hebben uitgemaakt. En stripliefhebbers kunnen vandaag helemaal losgaan... want het nieuwste deel van de strip Asterix en Obelix is uit. Die boeken ken je misschien nog wel... want de slimme vrienden hebben nu al 40 albums uitgebracht... Deze expert snapt wel waarom de serie, die eigenlijk al super oud is, nog steeds zo populair is. Ze zijn gewoon tijdloos. Dat zijn personages die iedere generatie eigenlijk blijven aanspreken. Eh, dat zijn ook vaak reeksen die worden doorgegeven van generatie op generatie. Veel lezers zeggen ja, ik lees nu Suske en Wiske, want dat is wat er vroeger bij mijn grootmoeder op de salontafel lag. Er zijn 5 miljoen exemplaren uitgegeven van die nieuwe strip. En daarvan zijn er bijna 200.000 in het Nederlands. Deze vrouw ging meteen langs bij de boekhandel. Uh, mijn man is een grote fan, dus eh, ik had hem al beloofd dat ik hem eh, zou gaan halen vandaag. Hij weet dat hij hem krijgt, maar ik laat hem toch inpakken. Gewoon voor het idee. En dan nog het weer. Op steeds meer plekken heb je nu een paraplu nodig. Alleen in het noorden is het nog droog. Ook vanavond en vannacht blijft het nog plensen. Morgen weer een grijze herfstdag met veel regen. En dan tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in Noord-Holland... de meeste vertraging nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam... Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 8 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Er was daar een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoogmade 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan verkeer. De vertraging loopt op tot bijna 25 minuten.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 Give you love in the way that I should. Treat me good, treat me good. Give you love, give you love. Give you love in the way that I should. Girls are girls like this, I would. Give you love, give you love. my check. Better you come for me, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come for me, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up. love. I'll give it up. in the way that I should. Treat me good, treat me good.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 Hamas zegt dat er 50 gegijzelden zijn gedood als gevolg van Israëlische aanvallen. Of ze omkwamen bij de aanvallen of dat ze zijn geëxecuteerd uit vergelding, laat Hamas in het midden. Het aantal doden in Mexico na orkaan Otis is opgelopen tot zeker 27. Vier mensen worden nog vermist. De verwoestende orkaan kwam gisteren aan land. Vooral de toeristische badplaats Acapulco is zwaar getroffen. Een voorstel van Pieter Omtzigt om de rente op studieleningen te verlagen voor studenten van het leenstelsel lijkt het te halen in de Tweede Kamer. Het idee is om de belastingkorting voor expats te versoberen en met het vrijgekomen geld de pechgeneratie tegemoet te komen. Het weer in het zuiden en midden van het land regen. Ook komende avond en nacht nog buien en het wordt ongeveer 8 graden.